We zien dat, eh, dat ze veel bij winkels, juweliers eh, proberen. Nu hebben die uitstekende veiligheidsmaatregelen, dus de kans dat het slaagt is heel klein. Ja, en de pakkans is ontzettend groot. Eh, in 60, 70 procent van de gevallen eh, houden wij een verdachte aan. Dus ja, het is vrij nutteloos. De politie heeft dit jaar tot nu toe 218 overvallen geregistreerd. Dat zijn er al 69 meer dan vorig jaar rond deze tijd. Steeds meer mensen onder de 50 krijgen darmkanker. Deze onderzoeker heeft de cijfers sinds het eind van de vorige eeuw op een rijtje gezet. We zien dat het eh, jaarlijks eh, met 1,4% eh, toeneemt. En in 2023 waren, waren er 654 eh, Nederlanders onder de 50 jaar met darmkanker. Waarschijnlijk heeft het meerdere oorzaken, onder meer overgewicht, te veel alcohol drinken en bewerkt vlees eten. Ook al krijgen steeds meer relatief jonge mensen kanker... veruit de meeste mensen die de ziekte krijgen zijn nog steeds 50-plussers. Na de aardbeving in Turkije van gisteren zijn al bijna 200 naschokken gevoeld. En volgens de Turkse rampendienst zullen die ook nog wel even blijven komen. Bij de aardbeving van gisteren raakten 236 mensen gewond. Er vielen geen doden. En de man uit Cyprus heeft het voor elkaar gekregen om maar liefst 416 glazen op zijn hoofd te balanceren. Die glazen stonden op dienbladen, waarvan er telkens eentje extra op zijn hoofd werd gezet. En dat allemaal niet in stilte voor de opperste concentratie, maar een uitzinnige zaal met muziek. Ja, uiteindelijk ging het mis toen de stapel 19 bladen hoog was. De ruim 400 glazen wist hij 10 seconden op zijn hoofd te balanceren... en dat levert hem een plekje op in het Guinness Book of Records. Het weer bewolkt en nat, met vooral in het oosten veel regen. Het is een graad of 12. Morgen begint ook grijs, maar later komt de zon erbij.